Ze kwamen vanuit het hele land. Ik heb mijn zoontje naar school gebracht om half negen. Heb ik om negen uur de trein gepakt. Ik denk dat er niemand is die hem kan vervangen. We hebben één Peter R. de Vries en we krijgen geen tweede. Wie neemt zijn taak nu over? Wie gaat ons nu helpen? Voor mij was het gewoon, ja, logisch uh, eh, gevoel dat ik hier moest zijn vandaag. Ja. Later vanochtend is de uitvaart van de misdaadverslaggever. Daar zijn alleen mensen bij die hem persoonlijk kennen. Het Rode Kruis waarschuwt voor nepcollectanten. In Sittard in Limburg gaan die langs de deuren om geld in te zamelen vanwege de watersnood namens het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt niets met die mensen te maken te hebben... en dat je de politie moet bellen als er zo iemand voor de deur staat. Steeds meer mensen in Tokio hebben corona. De Japanse stad lijkt in een nieuwe golf terecht te komen. En dat is natuurlijk ongelukkig qua timing met de Olympische Spelen nu. De bevolking van Tokio heeft de oproep gekregen zoveel mogelijk thuis te blijven... en niet te socializen met de buitenlandse bezoekers. PSV heeft zijn eerste wedstrijd in de voorrondes van de Champions League gewonnen. Tegen Galatasaray uit Turkije kwamen ze al na anderhalve minuut op voorsprong... Tot blijdschap van de commentator van de lokale omroep van Eindhoven. Marcao wordt onder druk gezet door Zahavi. Moest leren. Oh, ja, daar is de eerste kans en daar is de eerste goal. Oh, wat een lekker begin voor PSV zeg. Eran Zahavi zet daar die toch zo ontzettend ervaren doelman helemaal te kijk. Zahavi maakte er daarna nog twee en werd dus de hattrick held. Eindstand 5-1. Volgende week is de return in Istanbul. Daarna volgen als alles goed gaat nog twee voorrondes. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.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 Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. let you go me into your time Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vandaag is in besloten kring de uitvaart van Peter R. de Vries. Gisteren namen meer dan 7.500 mensen afscheid van de Vries in Theater Carré in Amsterdam. De prijs van een koopwoning heeft vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. Gemiddeld kost een koophuis nu 373.000 euro. De stijging van ruim 14% ten opzichte van een jaar geleden was de grootste in 20 jaar, melden het CBS en het Kadaster. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 17 migranten omgekomen... toen hun boot in moeilijkheden kwam bij een poging om de Middellandse Zee over te steken.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 With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried her. They'll leave you penniless.